Twee uur. Manning Sampersen eh, met het NOS-journaal. Het Britse Lagerhuis stemt komende dag over een motie van wantrouwen... tegen het kabinet van premier May. Die motie werd ingediend door oppositieleider Corbyn van Labour... nadat het Lagerhuis met overgrote meerderheid de Brexit-deal had weggestemd. De kans is groot dat May de motie van wantrouwen overleeft... omdat haar conservatieve partijgenoten waarschijnlijk geen nieuwe verkiezingen willen... Als May mag blijven regeren wil ze met alle partijen overleggen over een alternatieve Brexit-deal... die ze dan maandag wil presenteren. Duitsland verdenkt een Turks-Nederlandse man van het ondersteunen van de PKK, de Koerdische Arbeiderspartij. Die beweging staat in de EU op de terreurlijst. De 25-jarige man wordt ook verdacht van ontvoering en mishandeling. Behalve hem worden nog vier Turken aangeklaagd. Volgens het Duitse Openbaar Ministerie ontvoerde de vijf een oud PKK-lid. Ze wilden hem zo met geweld dwingen om weer terug te komen bij de militante beweging. Staatssecretaris Van Ark roept mensen op om misstanden in nagelsalons te melden. Over de salons zijn signalen van mensenhandel en uitbuiting. Criminelen zouden de snelgroeiende sector gebruiken voor witwassen of om illegale in te laten werken. Van Ark noemt dat onacceptabel. Ze zegt dat nagelsalons niet de grootste prioriteit zijn voor de inspectie... maar dat kan volgens haar veranderen als er meer meldingen binnenkomen. Shinky Knecht ligt niet meer op de intensive care. De shorttrekker was sinds donderdag op die afdeling... nadat hij ernstige brandwonden had opgelopen bij het aansteken van een houtkachel. Over twee weken wordt duidelijk hoe de revalidatie eruit gaat zien. De manager van Knecht zegt dat de shorttrekker in oktober weer op het ijs wil staan... bij de eerste training van het seizoen. Het weer, het is bewolkt met lokaal lichte regen of motregen. De temperatuur ligt rond de 6 graden.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 Just go ahead now. One has diamonds in his pockets, and that's her friend now. This one who wants to buy you rockets, ain't in his now. Marry him or marry me. I'm the one that love you, but can't you see?